ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog steeds maar weinig duidelijk over de drones... waardoor de luchthaven van Kopenhagen gisteravond dicht moest. Nadat ze waren gespot konden er urenlang geen vliegtuigen opstijgen of landen. Volgens de Deense politie waren de drones niet van plan om dingen aan te vallen. Dat vertelt correspondent Rolien Creton. Er werd ook verteld dat de drones uit verschillende richtingen kwamen. Eh, en ze bleven vier uur lang rond de luchthaven hangen. En ja, verder eh, onderzoekt de politie ook eh, welke schepen er in de omgeving waren... om uit te vinden of de drones vanaf een schip eh, werden bestuurd. Dik 200 kilometer verderop, bij een vliegveld in Oslo... werden ook drones gezien en ook daar werd het luchtruim gesloten. Of het iets met de situatie in Denemarken te maken had, is nog niet duidelijk. Bij een verkeersongeluk in Heibloem in Limburg is iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man van 73. Een vrachtwagen en een auto botsten frontaal op elkaar... en de automobilist overleefde dat niet. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. En we hebben afgelopen lente met z'n allen meer geld uitgegeven dan gedacht. Het CBS heeft het nog eens uitgerekend en zegt dat de economie harder is gegroeid. Niet 0,1 maar 0,2. Dat komt niet alleen omdat we vaker de portemonnee trokken. Er kwamen ook een paar duizend meer banen bij dan werd gedacht. En voor mensen met een beperking kan een ritje van A naar B een behoorlijke uitdaging zijn. Het OV is niet altijd een optie en daarom betaalt de overheid vaak een taxi. In Almere wordt nu gekeken of dat anders kan. Daar kunnen mensen met een beperking in de 9292-app checken... wat de beste optie is. Taxi, bus of een combi. En door nu eh, in de 9292-app zowel hun eh, aangepast vervoer... als het openbaar vervoer te tonen aan, in de reis die ze plannen ja, maak je dat ze eerder gebruik gaan maken van het OV als alternatief. En dat is voordelig, want een taxi laten rijden kost ongeveer 10 keer zoveel als een ritje met de bus of trein. En het weer nog een wisselend dagje met zon en wolken. Vooral aan de kust is er vanochtend kans op een bui. Later vandaag wordt het overal zo goed als droog bij max 16 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het nog altijd druk bij Amsterdam door wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam zorgt dit voor 20 minuten vertraging bij knooppunt Diemen. Op de A10 Noord richting Haarlem bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten vertraging. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hoek. De weg is daar dicht en het verkeer gaat over de vluchtstrook. Dat kost je 15 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat een kapotte vrachtauto bij Heemskerk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dit kost je 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Amsterdam Zuidoost. Hier sta je zo'n 20 minuten vast. De N201 van Hilversum naar Uithoorn, een half uur vertraging bij Loenersloot.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 passion I didn't hear what you were saying I live on all emotion, baby I answer questions, never maybe And I'm not kind if you betray me So who the hell are you to say me? I never would have made about everything.